Lot Lewin met het NOS Journaal. De grootste bank van Catalonië, de Caixa Bank, verhuist het hoofdkantoor van Barcelona naar Valencia. De bank doet dat in het licht van de huidige politieke en sociale situatie in Catalonië, net schrijven Spaanse media. Eerder vandaag maakte de regering bekend de regels te versoepelen, zodat Spaanse bedrijven makkelijker kunnen vertrekken. De maatregel lijkt bedoeld om het uitroepen van de onafhankelijkheid van Catalonië te ontmoedigen. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie leggen het concept regeerakkoord maandag voor aan hun fracties. Ochtends wordt er nog één keer vergaderd om de puntjes op de i te zetten, maar volgens Rutte ligt er al een mooi akkoord. Daarna is het woord dus aan de fracties. Als die geen bezwaren hebben waardoor er opnieuw onderhandeld moet worden, kan het regeerakkoord dinsdag gepresenteerd worden. Ruim 90 van de verloskundigen heeft het contract met zorgverzekeraar Zilveren Kruis opgezegd. Dat zegt de branchevereniging KNOV. Ook zouden ze geen contract met andere verzekeraars willen afsluiten voor komend jaar. De verloskundigen vinden dat ze al jaren te weinig geld krijgen van de verzekeraars. De zorgautoriteit NZA bepaalde eerder dit jaar dat er meer geld naar de geboortezorg moet. Maar de verzekeraars vinden die berekening niet voldoende onderbouwd en hebben bezwaar aangetekend. Op de NAVO-basis in Brunsum in Limburg is een Amerikaanse militair om het leven gekomen. De koninklijke marechaussee spreekt van een noodlottig ongeval in de fitnesszaal op het complex. De zaak is onderzocht en er is geen sprake van een misdrijf. Wat er precies is gebeurd wil een woordvoerder niet zeggen tegen een Limburg. En het weer dan nog. Het is wisselvallig en er trekken buien over het land. Het is ongeveer 14 graden. Morgen is het bewolkt en gaat het in de loop van de ochtend overal regenen. Het waait daar flink bij. Zondag is het iets droger en schijnt de zon wat vaker.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 Er zijn drie rijstroken dicht. De vertraging is 10 minuten, maar die zal nog wel een beetje toenemen. Verder staat er een auto met pech op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg. En dat leidt vanaf Everdingen tot een file van 11 kilometer. Op de A27 is het ook nog erg druk van Utrecht naar Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos. Daar staat 5 kilometer. En een kwartier vertraging heb je nog op de N246... 47 moet ik zeggen van Amsterdam naar Horen tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland.